De vrouwen zitten met hun zes kinderen in een Koerdisch vluchtelingenkamp in het noorden van Syrië. De rechter oordeelde dat ze in een noodsituatie verkeren. De minister van Asiel en Migratie van België is het daar niet mee eens, omdat de vrouwen lid waren van een terroristische groepering. Ze willen een uitzondering maken voor de kinderen. Burgemeester Van Zanen van Utrecht heeft met afschuw gereageerd op het vuurwerkincident gisteravond bij een flat in de wijk Kanaleiland. Daar werden brandweermannen die op een brand afkwamen door jongeren bestookt met vuurwerk. Van Zanen noemt het gedrag onacceptabel en schandalig. Rond deze tijd is de watervoorziening in Friesland weer in orde. Na een stroomstoring vanochtend ontstond een probleem in de aansturing van het leidingssysteem. Daardoor had een groot deel van de provincie een tijd geen water. Een van de boegbeelden van het communisme in Groningen, Hans Heres, is overleden. Heres was jarenlang medeverantwoordelijk voor de koers van de CPN, de Communistische Partij Nederland. Toen die partij in 92 opging in GroenLinks, richtte hij uit onvrede de NCPN op, de nieuwe Communistische Partij Nederland. Van 1994 tot 2001 was hij voor die partij de laatste communistische wethouder in Nederland. En Jorrit Bergsma is voor de vijfde keer Nederlands kampioen op de 10.000 meter geworden. Bovendien verbrak hij het baanrecord dat op naam stond van Sven Kramer. Bergsma reed een tijd van 12.43.70. Kramer reed niet, die had zich gisteren afgemeld voor de 10 kilometer. Kjeld Nuis won de 1000 meter, Irene Wust de 100 meter vrouwen en eh, de 1000 meter vrouwen, pardon, en Esmee Visser de 5 kilometer.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 Where the snow is falling, their sleigh bell rides tonight. We'll snuggle to a nice warm fire. I'm glad it's Christmas. But before this day gets underway. Think of how much love you wish to give today. wish happy holidays to you. Happy holidays, happy holidays. to you. And for this holiday season celebration, let's lift our hands to the holy mission to say thank you, Father. Thank you, Father. Happy birthday. they hurt for sure ocean between our love, love, love.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 allemaal fijne dagen. En